De ochtendspits was een stuk drukker dan normaal. Er was vooral veel verkeer op de snelwegen in het zuiden en oosten. Op het hoogtepunt, rond half negen, stond er 350 kilometer file. Volgens de ANWB is dat normaal rond die tijd 150 kilometer. Op de A12 bij Arnhem en bij Utrecht en op de A27 bij Gorkum stonden lange files. De meeste ontstonden door ongelukken die werden veroorzaakt door gladheid. Het sneeuwde vanochtend vooral in de zuidelijke provincies. De treinen hebben geen last van de sneeuwval. De inflatie daalt weer. In januari kwam de geldontwaarding uit op 0,8 tegen 1,1 in december. Het is voor het eerst in vijf maanden dat de inflatie minder is geworden. Dat komt vooral door de aanpassing van de energietarieven per 1 januari. Elektriciteit en aardgas zijn nu 17 goedkoper dan een jaar geleden. Ook veel levensmiddelen daalden in prijs door aanbiedingen in de supermarkten. Uit CBS-cijfers blijkt verder dat Nederlanders vorig jaar minder geld hebben geleend voor grote uitgaven er werd voor 9,7 miljard aan nieuwe kredieten afgesloten. 10% minder dan in 2008 en het laagste niveau in 10 jaar. In Iran wordt de 31ste verjaardag gevierd van de islamitische revolutie. In 1979 werd de Shah afgezet en opgevolgd door Ayatollah Khomeini, die van Iran een islamitische republiek maakte. In de hoofdstad Teheran zijn op het centrale plein tienduizenden mensen op de been die met de Iraanse vlag zwaaien en portretten bij zich dragen van Khomeini en zijn opvolger Khamenei. Tegenstanders van het regime hebben zich verzameld in andere delen van de hoofdstad.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 Wherever it goes, I always know.